uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ongeveer 60.000 mensen zijn de afgelopen weken uit Zuid-Soedan gevlucht vanwege het offline geweld. De meeste mensen gingen naar buurland Oeganda, zegt de UNHCR. Volgens die VN-organisatie proberen gewapende bendes de vluchtelingen tegen te houden. Ook worden burgers vermoord en dorpen geplunderd. In het gebied is een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Door het geweld in Zuid-Soedan zijn al honderden mensen omgekomen. In een dorp in het noorden van Syrië is een aanval met gifgas geweest. Dat zegt een Syrische hulpverleningsgroep. De aanval was in rebellengebied, vlakbij de plek waar gisteren een Russische helikopter uit de lucht werd geschoten. Bij de gifgasaanval zouden 33 mensen onwel zijn geworden. De hulpverleners vermoeden dat er chloorgas is gebruikt. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Op Schiphol zijn het afgelopen weekende zeker 9000 koffers achtergebleven vanwege een storing. Het gaat vooral om bagage van KLM en Delta Airlines. Inmiddels zijn 4000 koffers terug bij hun eigenaar. De rest staat nog op het vliegveld. Volgens KLM is de storing nog niet volledig verholpen. Schiphol ontkent dat en zegt dat de storing zaterdag al is verholpen. In Duitsland is mogelijk het lichaam gevonden van de vermiste Amsterdammer Juan Antonio Alvarez. De 50-jarige man verdween in mei. Het lijk lag bij een huis in Noordhoorn, vlak over de Nederlandse grens. In een loods bij dat huis zat een hennepkwekerij. Lijkschouwing moet nog uitmaken of het echt om Alvarez gaat en of hij vermoord is. De nabestaanden van 28 Amerikaanse gesneuvelde militairen eisen excuses van Donald Trump. Ze vinden dat Trump het verlies dat ze hebben geleden bagatelliseert. Ze scharen zich daarmee achter het echtpaar Kaan, van wie de zoon, een moslim-immigrant, sneuvelde in Irak. In een toespraak leverde de Kaans harde kritiek op Trump en zijn uitspraken over moslims en het leger. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig, in het noorden wat zon en het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs en regenachtig, later op meer plaatsen droog en het wordt ongeveer 21 graden. Dit was... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Huizen en Knoop Eemnes 2 kilometer file door een ongeluk. De rechte is dicht, de afrit is dicht. Keren kan bij knopend Eemnes.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 casi un río, tal vez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 Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. follow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 so don't stop. stop. hoofdletter van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I don't want no fly guy, I just want a shy guy. That's what I want, gay. You know what I want, gay? boy, I want to love me, I mean. over. Me want to feel me friend.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 上。